Kirsten Klomp met het NOS-journaal. ADO Den Haag heeft het beloofde geld van de Chinese eigenaar Wang eindelijk binnen. De voetbalclub wachtte al lange tijd op het geld van Wang... en kwam door zelfs onder curatelen van de KNVB te staan. Volgens de gemeente Den Haag heeft Wang nu 2 miljoen euro overgemaakt. ADO gaat de KNVB nu vragen om zo snel mogelijk weer uit de gevarenzone te mogen. Europese jihadisten radicaliseren veel sneller dan een paar jaar geleden. Ook zijn ze jonger en minder gelovig, blijkt uit het eerste grote Europese onderzoek naar terreur. Volgens de onderzoekers beslissen sommige jongeren al binnen een maand om jihadist te worden. Sinds 2012 zijn er zo'n 4000 jihadisten naar Syrië en Irak gegaan om te vechten voor terreurgroepen als IS. Een derde daarvan is uiteindelijk teruggekeerd naar Europa. De CO2-uitstoot van energiebedrijven in Nederland is vorig jaar met 12% gestegen. Een jaar eerder was het 6%. Dat komt doordat er meer kolen worden gestookt, meldt de Nederlandse emissieautoriteit. Er kwamen vorig jaar drie kolencentrales bij. Op de klimaattop in Parijs is juist afgesproken dat de CO2-uitstoot omlaag moet. In de Indiase stad Kolkata loopt het dodental als gevolg van een ingestort viaduct verder op. Er zijn zeker 24 doden gevallen en 15 zwaar gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Het viaduct was nog in aanbouw toen het gisteren instortte. De politie heeft vijf medewerkers van het bouwbedrijf opgepakt. De aannemer wordt nog gezocht door de politie. Hij wordt verdacht van dood door schuld. De Duitse oud-minister Genscher is overleden. Hij was namens de liberale partij FDP minister van Buitenlandse Zaken tussen 1974 en 1992. In die periode maakte hij onder meer het einde van de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse muur mee. Onder bondskanselier Helmut Kohl was Genscher nauw betrokken bij de hereniging van Duitsland. Hij is 89 jaar geworden. Het weer nog zonnig en droog en het is 11 tot 13 graden.